Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met onderzoek... naar de dodelijke schietpartij in het Brabantse Oosterhout. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. en iemand anders raakte zwaar gewond. Het schietincident was midden op straat. Het motief is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Onder meer dat de twee overleden slachtoffers op elkaar hadden geschoten. Er wordt ook onderzocht of er verdachten op de vlucht zijn. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn reddingswerkers nog steeds op zoek naar ongeveer 100 vermiste bouwvakkers. Door de aardbeving vanochtend stortte een appartementencomplex in aanbouw in. Dat gebouw had 30 verdiepingen. Volgens de BBC zijn naast het complex vijf doden gevonden. Er zou nog niemand onder het puin vandaan zijn gehaald. Het epicentrum van de aardbeving lag bij de stad Mandalay in Myanmar. Dat land vielen volgens de regering zeker 144 doden. Waarschijnlijk zijn er duizenden mensen om het leven gekomen. Het Rode Kruis heeft Giro nummer 7244 geopend voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie is sinds vanmiddag afgesloten van het internet... vanwege een mogelijke ICT-veiligheidsincident. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NRC. Hoe lang het duurt is onduidelijk. ToM zegt dat er een crisismanagementteam de situatie aan het onderzoeken is. Van en naar Amsterdam Centraal rijden morgen geen treinen. ProRail voert werkzaamheden uit. Reizigers moeten dan ook rekening houden met een langere reistijd. Het station wordt verbouwd omdat de spoorbeheerder in de toekomst meer reizigers verwacht. Het weer op veel plaatsen bewolking en zo nu en dan regen.